Drie uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Tweede Kamer eist opheldering over de cijfers die staatssecretaris Harbers deze week presenteerde over criminaliteit onder asielzoekers. In die cijfers zouden ernstige delicten zoals verkrachtingen en kindermisbruik zijn verdoezeld onder de categorie overige zaken. Staat helemaal onderaan de lijst. Het ging vorig jaar om duizend delicten waar volgens de politie 79 zedenmisdrijven bij zaten. En vrijwel de hele Tweede Kamer wil zo snel mogelijk uitleg van Harbers en een debat. In Groningen heeft het versterken van huizen in het aardbevingsgebied... opnieuw maanden vertraging opgelopen, zeggen lokale politici. Ze klagen over een nieuw plan van het Rijk... waardoor het verstevigen van huizen sneller zou moeten gaan. Maar volgens de lokale bestuurders wordt de versterkingsoperatie er juist door vertraagd. In een brief aan de toezichthouder schrijven gemeente en provincie... dat in hun ogen het gevoel voor urgentie ontbreekt om de problemen in Groningen op te lossen. De Duitse publieke omroep mag een verkiezingspotje van de extreemrechtse NPD niet weren van de zender. Volgens het Constitutioneel Hof in Karlsruhe is de reclame op zichzelf niet opruiend... en moet die morgenmiddag worden uitgezonden op de ARD, de eerste zender van Duitsland. Vorige maand weigerde de ARD de reclame, waarna de NPD een rechtszaak begon. In de reclame stelt de NPD dat, het veilige dat de veiligheid in Duitsland in gevaar is... door ongecontroleerde massa-immigratie daarom pleit de partij voor afgeschermde plekken waar Duitsers zich veilig kunnen voelen. En een school uit Gasselter-Nijveen heeft een meerdaagse schoolreis naar Ter Apel afgezegd... na weerstand van ouders en leerlingen. Er ontstond onrust na het zien van een video waarin vier asielzoekers... twee toezichthouders in een lijnbus bedreigen en intimideren. En buschauffeurs die hebben op de buslijn al langer last van asielzoekers van het AZC en Ter Apel. De problemen die zijn zo frequent dat de chauffeurs alleen met beveiligers rijden. Sinds gisteren rijdt er een pendelbus speciaal voor de asielzoekers. Het weer, vooral in het westen en het zuidwesten zon... maar vanuit het noordoosten neemt wel snel de bewolking toe. In het oosten en het noordoosten valt mogelijk wat regen. Het is 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Mijn naam is René Passet van de ANWB.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 was you. Damn. Ooh. Yeah. Ah, yeah. Oeh. Sexy als ik dans. Mm -mm. Yeah. Ah, weet je is? Ik heb geen goede moed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 from the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 你还。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 start to remind me how dear is this life